Mark Zampersen met het NOS-journaal. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shireen Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de Verenigde Staten. De Amerikanen kunnen daardoor forensisch onderzoek doen naar de herkomst van de kogel. Israël wilde de kogel graag zelf onderzoeken om vast te stellen of Abu Akleh door Israëlisch vuur omkwam. Maar de Palestijnen weigeren de kogel aan Israël te geven. De boerenactie bij het bedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong is voorbij. De afgelopen dag blokkeerden ze met trekkers de in- en uitgangen van de Jongs ijsbedrijf in het Friese Gorredijk. Ze eisten een gesprek met het Kamerlid over de stikstofplannen van het kabinet. Maar de Jong zei meteen al dat hij dat niet op deze manier wil doen. De laatste boeren vertrokken rond 10 uur in de avond. De politieke partij Bijeen heeft een nieuwe voorzitter. Het gaat om Rebecca Timmer, die derde stond op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze kreeg de steun van driekwart van de leden, hoewel de selectiecommissie haar niet geschikt vond. Volgens de commissie wil Timmer te veel haar eigen koers varen. Ze is de opvolger van Jursica Meels, die vorige week opstapte. Volgens haar was er in de partij sprake van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden. Meer dan een miljoen mensen waren afgelopen dag in het centrum van Londen bijeen voor de Pride Parade. Het was de 50ste editie van de Mars voor de Rechten van LHBTI'ers. Meer dan 30.000 mensen liepen mee, onder wie deelnemers aan de eerste Britse Pride Parade in 1972. Daar deden toen enkele honderden mensen aan mee. Zij kwamen op hun route een grote politiemacht tegen. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK de eerste wedstrijd gewonnen. In Amstelveen werd het 5-1 tegen Ierland. Het WK wordt gehouden in Nederland en Spanje. De volgende wedstrijd van de Nederlandse hockeysters is komende dag tegen Duitsland. Het weer blijft droog en het koelt af naar een graad of 13.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 Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? so was it in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren.